Jan van der Putten met het NOS-journaal van het jaar met het experiment met de vrije tandartstarieven. De minister geeft hiermee gehoor aan de wens van een Kamermeerderheid. Schippers hoopten op lagere tarieven, maar ze werden juist hoger. De branchevereniging van tandartsen, NMT, spant een kort geding aan tegen de minister. De tandartsen spreken van onbehoorlijk bestuur. De patiëntenorganisatie NPCF is blij met het besluit van de minister. Minister Hille trekt de stekker nog niet uit het JSF-project. Hij heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij dit najaar met meer informatie komt over de kosten en over het aantal banen dat de ontwikkeling van de JSF oplevert voor Nederland. Een besluit over de koop van JSF-toestellen moet dan door een volgend kabinet worden genomen, zegt Hille. Een Kamermeerderheid wil stoppen met het JSF-project. De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam gaat weer open voor fietsers. De gemeente heeft dat besloten. Tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum was de onderdoorgang dicht. En dat wilde het museum zo houden omdat daar ook de ingang komt. Er komt nu een afscheiding tussen de ingang van het museum en het fietspad. Waardoor er volgens de gemeente geen gevaar is voor de veiligheid. Camera's moeten dat in de gaten houden. Opnieuw is een Syrische generaal gevlucht naar Turkije. Bronnen binnen de oppositie zeggen dat de hoogste officier is die zich tot nu toe van president Assad heeft afgekeerd. De gevluchte generaal zou 23 officieren en hun familieleden hebben meegenomen naar Turkije. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat doellijntechnologie inzetten om scheidsrechters te helpen bij het toekennen van een doelpunt. In december wordt de technologie voor het eerst gebruikt bij het WK voor clubteams. De FIFA heeft twee systemen goedgekeurd. Het ene maakt gebruik van camera's op de doellijn, het andere van een chip in de bal.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 Ik ben je man. alles bij Ik kan het aanraden, maar van de voor mij. If love was a word, I don't understand sound for letters Whatever it was, I'm over it now With every day, it gets better It gets better Are you internet.